Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oost-Franse stad Mulhouse is bij een steekpartij iemand om het leven gekomen. Ook zouden er meerdere gewonden zijn, melden Franse media. De politie heeft een verdachte opgepakt. Hij stond volgens het Franse Openbaar Ministerie geregistreerd op verdenking van terrorisme. De man die gisteravond in Berlijn een toerist neerstak bij het Holocaustmonument... had een terroristisch en antisemitisch motief. Dat stelt het Duitse Openbaar Ministerie. De man heeft tijdens politieverhoor gezegd dat hij handelde uit jodenhaat... en dat hij zoveel mogelijk joden wilde vermoorden. Volgens het OM gaat het om een 19-jarige asielzoeker uit Syrië... die verbleef in een opvang in Leipzig. Gisteren stak hij bij het Holocaustmonument een Spanjaard van 30 neer. Die raakte zwaar gewond, maar is buiten levensgevaar. Morgen zijn er verkiezingen in Duitsland. De mesaanvallen en aanslagen door migranten van de laatste tijd... hebben migratie tot een van de belangrijkste thema's gemaakt. Paus Franciscus reageert goed op de medicatie die hij krijgt voor zijn dubbele longontsteking. De artsen zeggen dat de gezondheid van de 88-jarige paus aan het verbeteren is. De kerkleider ligt sinds 14 februari in het ziekenhuis in Rome en blijft daar nog zeker een week liggen. Hij moet dus alle activiteiten voor het jubeljaar dit weekend aan zich voorbij laten gaan. Ook is de paus morgen niet aanwezig bij de traditionele zondagsmis. Twee Amerikaanse toeristen hebben op een strand in Mexico een zeldzame levende riemvis gespot. De lange vis leeft normaal gesproken honderden meters diep onder de zeespiegel en wordt daarom bijna nooit gezien door mensen. Riemvissen zijn zilverkleurig met rozeachtige vinnen. De dieren kunnen meters lang worden, maar het exemplaar op het Mexicaanse strand was aan de kleine kant. Het weer vanavond wordt het vanuit het zuidwesten droger en zijn er opklaringen. Vannacht kan het regionaal mistig zijn bij een graad of 6.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 Hoeveel uren heb ik dan wachten tot je eindelijk nog eens kwam? Het vloekleed die versleten en de lopen in de gang. Minuten werden uren, van uren tot de dag. Je bent Alleen maar zonde van de tijd. Ik was je liever kwijt. Ik deed niet meer aan jou. Want jij was zonde van de tijd. Ik wil het bevalt. Dat ik zo lang gewacht en veel uren heb geknald. Ik geniet weer van het leven en wat ik nooit meer had gedacht. Ik hoor van al mijn vrienden, dat jij nog altijd op me wacht. Maar jij was zonder van mijn tijd. Alleen maar zonde van mijn tijd. Hoe kon ik al zo dom zijn? Alleen maar zonde van mijn tijd. Ik was je lieve kwijt. Ik deed niet meer aan jou. Want jij was zonder van mijn tijd. Ik wil je terug. Welkom bij de tweede uur van eh, Entertainer for You. Eh, mijn naam is Fred Heij en als je zit eten, eet smakelijk. Koos Alberts was dit en eh, ja, zonde van mijn tijd. lekker helemaal terug naar de jaren 80. Dit is Melissa Smilda en zij hebben het over duizend kussen. wou je nou met mij? Ik hing er zomaar bij, want al jouw vrienden bleven stoken. Vandaag heb jij me dat was het dan. Melissa Smilda en eh, Duizend Kussen. Ja, verzoekjes zijn welkom natuurlijk. www.zfmartiesten.nl En daar eh, kan jij even een eh, mailtje maken. Met daarin jouw ja, nummer wat je wil gaan horen. En ja, klagen mag ook, hè. Mag, mag ook, ja. Plaatjes vullen geen gaatjes. Leuke plaatjes wel. Leuke plaatjes wel. Op mm, die hoor je hier. Entertainment for you. Danny Christian. En uh, eerst zeg je ja. En dan weer nee. En ik weet het allemaal niet. Luister maar. Een zwoele zomernacht. Gedachten dwalen weg van mij. Ik heb op jou gewacht. Ik weet nog wat je tot me zei. Bij helder donkere nacht. Enkel maar de volle maan zorg dat je op me wacht. Je zal me nooit meer laten gaan. Maar de minuten werden uren. Hoe lang zal dit toch blijven duren? Ben ik soms naïef en is het niet waar? Ik zeg je ja en dan weer nee. Wat is er eigenlijk tussen ons twee? Dan wil je wel en dan weer niet. Kan niet begrijpen hoe je het werkelijk ziet. Eerst zeg je ja en dan weer nee. Ik nam je altijd in mijn dromen mee. van de zee Ruisen als maar door mijn hoofd Ik voel me zo alleen Na alles wat jij hebt beloofd Een leegte in mijn hart, Dat heb jij me aangedaan Het maakt me zo verward Moet ik jou dan laten gaan van jou, maar niet begrijpen. Je laat het mij maar mooi bekijken. Zeg me toch, heb ik dit dan verdiend? Ik zeg je ja en dan weer nee. Wat is er eigenlijk tussen ons twee? Dan wil je wel en dan weer niet. Kan niet begrijpen hoe je het werkelijk ziet. Ik nam je altijd in mijn dromen mee. Dan wil je wel en dan weer niet. Het doet me pijn dat jij me achterliet. Eerst zeg je ja en dan weer nee. Wat is er eigenlijk tussen ons twee? Dan wil je wel en dan weer niet. Kan niet begrijpen hoe je het werkelijk ziet. en in mijn dromen mee. Dan wil je wel en dan weer niet. Het doet me pijn dat jij me achterliet. Ik zeg je ja. En dan weer nee. En oh jee, ja, ja, wat wordt het dan, hè? Goedenavond, entertainer voor YouTube terug, 7 uur. En mijn naam is Fred Heij en zit je te eten? Eet smakelijk. En uh, als je gegeten hebt, dat het je wel mogen bekomen. We gaan verder met Leo En uh, doe dat nou niet. Blijf er lekker bij, want straks de drie rij van Frit Heij. Als ik s'avonds nog een drankje doe, dan hoor ik in mijn hoofd. Oh, doe dat nou niet. Als ik morgens in de spiegel kijk, val ik van mijn geloof. entertainment for you. Je koffer in de gang, zegt me dat je weggaat. Ik heb het steeds niet willen weten, maar nu is het dan zo ver. Heel even loop je nu nog door de kamer ik zie twijfel in je ogen en ik voel dat je wacht tot ik vraag. Wacht nog heel even voor voordat. alles wel gepakt hebt. Ook de foto's neem je mee. Je ringen leg je trillend op de tafel. In je ogen zie je tranen. En je kijkt me vragen aan. Wacht nog heel even voor de En wacht nog heel even hier bij CFM Entertainment voor tot de klokjes van 7 uur. En aan de telefoon hebben we Menno dus Menno, een hele goede avond. Goedenavond. Hey, hoe is het? Ja, rustig aan. Alles goed eigenlijk. Ja, eh, ik hoorde hè, dat je op stap was met eh, het carnavalsvereniging. Ja, klopt. En waar, waar gaat het naartoe? Ehm, nou, we hebben de, vanmiddag met alle prins hier uit de regio een, een gezellige middag gehad. En eh, die zijn we nu nog even aan het afsluiten. En dan gaan we dadelijk naar een eh, feestavond van eh, de Boksmeerse Harmonie. En dan, dan gaan we daar nog even door. Ah, oké, dus bij jullie is de carnaval al eigenlijk een beetje begonnen? Ja, eigenlijk wel een beetje. <laughs> hey, maar uh, ja, we eventjes uh, terug te komen op jouw single natuurlijk. ja, nog eentje op mij. Ja, klopt. Ja, wat is dat aan de hand van de carnaval of... Ehm, nee, ja, niet helemaal. Ik heb hem wel bewust een beetje later uitgebracht dan, eh, dan in eerste instantie de bedoeling was. Zodat hij wel gewoon gezellig meekomt met de carnaval. Maar het is vooral een hele gezellige feestelijke kroegenhit. Zodat hij gewoon het hele jaar door en overal gedraaid kan worden. Ah, Oké, dus niet specifiek eh, voor, eh, voor het carnaval zelf uitgebracht dus? Nee, nee. hey, en ehm, ja, heb je, heb je deze zelf geschreven of... Nee, ik zit eh, sinds november bij het platenlabel Rood en Blauw van Ronald Vis. Ja. Ehm, en toen eh, ben ik in contact gekomen met Mike, uh, Mike En toen zijn we samen gaan, gaan afspreken voor een, voor een nummer. samen met Joran Wildeman en Jaap Kattenkilder. En ehm, ja, daar heb ik in één dag in de studio mee gezeten. En ik kwam zonder nummer. En ik ging s'avonds naar huis met een compleet nieuw nummer. Ja. Dus dat was wel, was wel heel bijzonder. Ah, oké. Hey, en eh, hij is, want hij is al een aantal weken uit, hè? Ja, klopt. En eh, eh, ben je stiekem al met, met een beetje zomersnummer bezig? Voorjaar? Ja, stiekem wel een beetje. Ja. We hebben, Mike en ik hebben weer contact voor, voor een nieuw nummer. Ja. Dus we zijn zeker weer aan het kijken voor, voor een leuk zomernummer. Ah, oké. Okay. Wat, wat, wat, is een beetje de richtlijnen? Mei, juni? Ja, ik denk, ik denk richting juni. Ah, oké. Okay. Dus echt ja, een zomerknallen. Dat is wel de bedoeling. Ah, oké. Hey, <laughs> ja, nee. Eh. hey, en uh, ja, carnaval uh, eigenlijk begint volgende week pas, toch? Ja, klopt. Ja, want uh, jij, jij doet daar heel erg ja, aan mee, of? Ja, ja, ja, ik zit in het bestuur van de carnavalsvereniging en ik ben lid van de Raad van Elf. Ja. Dus ik, heb het, ik heb het aardig druk deze periodes dus en dan komen er ook nog optredens bij natuurlijk. Ja. Dus uh, eh, drukke agenda op dit moment. Ja, en, eh, daar gaan er ook nog wat eh, van, de, van de vierders mee als, je, als je een optreden hebt? Of, soms gaan er wel een paar mee. Af en toe, af en toe niet heel vaak. Maar vooral, ik ga vooral zelf gewoon op pad. Aha. Hey, en waar kunnen mensen jou volgen, Menno? Ehm, ik ben te vinden op Facebook onder de naam Menno Gruiters. Op Instagram onder de naam official-menno. En sinds kort ook op TikTok onder de naam Menno Boksmeer. Ah, oké. box meer dus. En, ja. Uh, en eh, ja, is natuurlijk eh, met G-R-U-I-J. Ja, klopt. Ja, dat, ik weet niet of mensen zijn die misschien gaan zoeken onder... ja, U-Y of U-I. <laughs> je weet het nooit. Nee, dat klopt. Nee, het is inderdaad met U-I-J. Ja. Hey, en ja, wat kunnen wij dit jaar nog meer verwachten van, je, van jou dan? ja, ik hoop een, eh, ik hoop een heel leuk eh, een nieuwe zomernummer. En eh, ja, wie weet nog meer. Maar op dit moment is alleen de focus op een nieuw, op een nieuw leuk zomer. Oké, dus je staat niet ergens op een muziekfeest op een plein of iets dergelijks? Nee, nog niet. ik hoop natuurlijk dat er nog gaat komen, maar op dit moment nog niet. Ah, oké. Nou, dan rest mij nog één vraag, Menno. Als jij hem aankondigt, dan kan jij weer met de, de groep op pad. ja, <laughs> dus als jij hem aankondigt, dan ga ik hem draaien voor je. Helemaal goed, dankjewel. Beste luisteraars, veel plezier met luisteren naar mijn nieuwe nummer. Nog eentje op mij. Hey, dankjewel Menno en eh, ja, veel plezier daar ook. Dankjewel. En eh, ja, tot de volgende. Tot de volgende. Hey, goed weekend, hoi hoi. Ik heb hele hoi. kleine ogen, de tijd is weer gevlogen. Maar drinken is het beste medicijn. Dus al is het nog wat vroeg, we gaan gewoon weer naar de kroeg. Want het weekend is nog langer niet voorbij. Dus bel ik al mijn maten, al was het gisteren weer een late. Doe vanavond weer een rondje op mij. Laten we samen gaan drinken. medicijn. Laten we samen gaan drinken. En laat die glazen weer klinken. Schenk nog maar een flinke. We kennen morgen geen spijt. Ik geef geen ene fuck. Ga je zitten op mijn kruk. Dit is mijn vaste plekje aan de toog. Hier willen wij je ringen. Stellen wij de verhalen, heffen wij de glazen weer omhoog. De nacht moet nog beginnen, kom al niet meer uit mijn zinnen. Ben nu alweer vergeten wat ik zei. Maar ik laat de tijd niet keren, zal er nu toch niet van leren. Dus doe maar weer een rondje op mij. Laten we samen gaan drinken. En Menno Gerrit dus. En uh, ja, nog eentje op mij. En ja, ik heb een, uh, weer een verzoekje. Maar die ga ik zo draaien. Eh. ja, Jeroen. Ja, dat gaat goed komen. ik ga hem eventjes opzoeken. En tot die tijd gaan we verder met liegen en bedriegen. Met onze hits. Met onze hits. Kan jouw dag niet meer stuk. Kan jouw dag niet meer stuk. Wow. Entertainment for you. my maken en liegen en bedriegen. Ja, godzidaddy. Hey, um, ja, ik had, uh, ik, ik, had een verzoekje van uh, Jeroen. Jeroen, jij wilde graag een eh, plaatje horen van James Blunt. En ja, het toch wel een beetje sentimentele nummer. Monsters. Come on. De, de, de aller, aller, aller, allerbeste hits. Allerbeste hits. En die hoor je hier gewoon. Allemaal. Allemaal. Entertainment For you. before they turn off all the lights. I won't read you your wrongs or your rights. The time has gone. I'll tell you good night, close the door. Tell you I love you once more. The time has gone, so here it is. your son. You're not. here Ja, prachtig nummer. En eh, ja, dat ja, is echt zo'n nummer dat je toch wel een, eh, een traantje mag, eh, mag wegpinken, zeg maar. ja, aangevraagd door Jeroen en James Blunt. En hij had het over monsters. hey, we gaan weg. ja, we gaan weg. We gaan gewoon naar de drie op een rij van Fred Heij. Ik zou zeggen, veel plezier ermee. De drie op een rij van Fred Heij. You my nerves and you rattle man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I love, I You came along and honey. I've changed my mind. This girl is great balls of fire. Kisses love you like I love the shoe. You're fine, so kind. You tell this world that you're mine, mine, mine, mine. my I'm feeling but fun. Come on, baby, it drives me crazy. this just great balls of fire. tell this world that De drie op een rij van Fred Heij. You made me cry when you said... goodbye. Ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. You broke my heart when you said we'll part. Ain't that a shame? cry when you said goodbye. Ain't that a shame? I still feel like rain. Ain't that a shame? You was to blame. Oh well, goodbye. Although I'll cry. drie op een rij van Fred Heij. I felt I truly loved. She was everything I'd ever been dreaming of. But she was bad, I didn't know it. Her pretty smile never did show me. All I knew was what I could see. And I knew I wanted her took her home to mama. Mama wanna see my future bride. Oh, she looked at us cold, and then she called me to her side. She said, "Son, take that." I went straight to the church. I just couldn't wait to have a little girl of mine. When I got off from work, the preacher was there over my future bride. He looked at us both and he called me to his side. He said, son, take time to know that it's not an overnight everything was gonna turn out alright. Then I came home early one night. And there she was, kissing on another man. Now I know what mama meant when she took me by the hand. and Said son, take time to know it's not an old." Zo, dat waren ze dus weer. De drie op een rij van Fred Heij. Ja, zo is het. En we begonnen natuurlijk met eh, Jerry Lee Lewis en eh, The Great Balls of Fire. En natuurlijk als tweede eh, Fat Domino. En That is Shame. En natuurlijk als laatste de Persia Sleds. Met het welbekende geluid natuurlijk. En Take Time to Know Her. Wij gaan weer terug naar het Nederlandstalige Belinda Kinnear. En Zeven Oceanen. De rivier in jouw ogen is blauwer dan blauw en het voelt als een deel van mijn leven voor jou. Waar ik op vertrouw, de weg die we moeten gaan. als de golven tegen rotsen slaan, weet ik dat je naast me staat voor altijd. Zeven oceanen vol tranen de oceaan waarin mijn liefde vloeit. Zij in mijn ziel, water valt op een wiel, draait. geweldig nummer blijft dat. een uh, eh, 7 Oceanen, Belinda hier bij ZFM Entertainment voor u tot kloks van 7 uur. Dat allemaal op 106.9 en DHB Plus 9a. En natuurlijk ook via internet te volgen. www.zfmartiesten.nl Daar kun je eventueel een, een linkje aanklikken. Je kan kijken, meekijken in de studio. En eh, ja, een linkje naar keuze eh, welke het beste bij je werkt. Come De, aller, aller, aller, allerbeste hits. Allerbeste hits. En die hoor je hier gewoon. Allemaal. Allemaal. Entertainment for you. Arjan Koenen. En eh, laat me maar alleen. Eerst eventjes wachten tot 7 uur hoor. Dan, eh, dan ga ik naar huis natuurlijk. Ik heb alles geprobeerd en ik heb alles wel gedaan. Maar of ik daar nou goed aan deed. als je zei dat je beter kon gaan. Wat stelde het dan voor? En was alles dan zo leeg? Je gaf me slechts de tranen. Ik verdiende meer dan ik kreeg. Soms is het beter om op eigen benen te staan. Want alles wat je zei, ik had het heus wel door. S'nachts was ik alleen, het bed zo leeg en koud. Ga maar niemand niet weet wat ik voel. laat maar alleen, ik trof wel mijn tranen. Dat was wat je doet. Nou, pak dan maar de boel. Dit is Entertainment for You, met de allerbeste hits uit je eigen taal. Maar ook de Duitse slagers vergeten we niet. Rote rozen zijn die ewigen boten der Liebe. Aber leider, aber leider is toch niet zo so vergänglich wie sie. Of hoor je liever een Engelse plaat? Het kan allemaal op www.zfmartiesten.nl zomaar ineens zacht en lief. Maar jij, je komt jezelf echt nog tegen. Want je hebt me zo bedrogen, al je woorden zijn gelogen, over ben jij? Alles is te laat, ik ben ontzettend kwaad, ik moet alleen staan. Alles doet zo pijn, waarom moest dit zo zijn? Kom jezelf echt nog tegen. Want je hebt me zo bedrogen, al je woorden zijn gelogen, nu ben jij. Alles is te laat, ik ben ontzettend kwaad, ik moet alleen staan. Alles doet zo pijn, waarom moet dit zo zijn? jaar heel prettige radio verzorgt, dan heb je wel wat te vieren. ZFM is al 35 jaar actief voor Zandvoort en omgeving. En daarom is het feest. Met extra feestelijke programma's natuurlijk. En we lopen al warm voor de volgende 35 jaar. Oh, wauw. Vier 35 jaar ZFM Zandvoort met ons. En luister mee. ZFM Zandvoort is er al 35 jaar. Voor u. 35 jaar. ZFM Zandvoort. Hoort, zegt het voort. Zo, dat was hij dan. Bert of en eh, je bent de liefde van mijn leven. Dit is Engelbert Humperdinck. En hebben het over How I Love You. You hold me in your eyes, in your own special way. I wonder how you know the things I never say. I can't imagine life without you by my side. The power of your love is all I need tonight. I know there have been times that I have caused you pain. I'd turn them all around if I could start again. There's something I must say. I know it's overdue. The sweetest thing I've known or oh, ever called my own begins and ends with you. How I love you. How I love you my life, it all begins with you. So come into my arms, lay down by my side. The moon is always there to keep our love alight. I've reached so very high for everything that's mine, and at the top is you. I want you for all time, a dream forever knew how I love you, how I love you. The softness of your lips, the color of your hair, the memory of your touch remains when you're not there. The echoes of your laughter when I'm feeling blue of my life, it all begins with you. So come into my arms, lay down by my side. Moon is always there to keep our love alight. You know me like a book you've read a thousand times. We know each other's hearts, we read each other's minds. feeling's always new. How I love you, how I love you. Zo, bij deze wil ik alvast eh, u een eh, heel goed weekend gaan wensen. Dankjewel voor het luisteren, dankjewel voor het kijken. Voor de verzoekje zou zeggen, een heel goed weekend.